daar zitten volgens Defensie geen Nederlanders of Afghanen tussen. Hoe dat kan is niet duidelijk. Op social media zeggen mensen dat het onderweg naar de luchthaven helemaal vast stond... En op het vliegveld zelf was het ook een chaos, vertelt correspondent Aletta André. Eenmaal bij de poort van het vliegveld eh, ja, komen mensen gewoon niet door de menigte heen. Nederlanders die op de passagierslijst stonden uh, melden dat ze bij het vliegveld waren op de aangegeven tijd. Maar ja, dat, er, dat ze er niet doorheen kwamen, dat ook helemaal niet duidelijk was hoe dat dan zou moeten. Vandaag wordt een nieuwe poging gedaan om Nederlanders uit Afghanistan op te halen. Het Nederlandse deel van de Maas is nog behoorlijk smerig na de overstromingen van vorige maand. De drijvende troep komt uit België. Er zit van alles bij. Er is vooral heel veel klein spul. Dus denk aan boterkuipjes, flesjes, eh, kleine plastic folies. Het is eh, ja, van alles. Zooi hoopt zich op bij een stuw net over de grens. Vrijwilligers proberen het afval daar weg te halen, maar ze kunnen het niet meer aan. Daarom hopen ze dat België ingrijpt om te helpen en de natuur te beschermen. Nu de Grand Prix van Zandvoort eraan zit te komen... begint het ook bij veel kinderen te kriebelen. Bij een kartbaan in Zwolle hebben ze deze zomer daarom een Formule 1-cursus georganiseerd. De Grand Prix van Nederland komt natuurlijk eh, eraan. Dus ja, we zaten te denken, ja, wat, eh, wat kunnen wij nou eens leuk doen om eh, kinderen ook aan te bieden. Ze leren dus karten, maar ook hoe je interviews moet geven en het beste een parcours kunt rijden. Deze kinderen zien het wel zitten om ooit net zo goed te worden als Max Verstappen. Nou, als het zou lukken zou het wel leuk zijn, ja. Aangezien ik ook F1 eh, kijk, ik vind gewoon de spanning, alles vind ik gewoon leuk. Omdat ik wil later net zo als hem worden. En ook in de Formule 1 terechtkomen. Ja, aangezien hij toch wel bovenaan de sport staat. En hij is, eh, vind ik, de beste. Het weer, veel wolken vandaag met soms een buitje, maar af en toe komt de zon er doorheen. Het wordt niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Badhoevedorp. De vertraging is ruim een kwartier.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 You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. <laughs> up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it, you could call me Khaleesi, I stay up on my queen thing, up here the haters look teeny tiny, ooh, baseline.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 gaat vandaag opnieuw een transportvliegtuig een poging doen... Nederlanders en mensen met een Nederlands visum te evacueren uit Kabul. Gisteren konden Nederlanders en Afghaanse visumhouders het vliegtuig niet bereiken. Montenegro heeft sinds 2019 tientallen paspoorten verkocht aan rijke buitenlandse investeerders en hun gezin. Die kunnen daarmee vrij rondreizen in het Schengengebied. En het dodental van de aardbeving in Haiti is volgens de autoriteiten opgelopen tot 1941. De verwachting is dat dat getal nog verder zal oplopen. Nog veel gebouwen moeten nog doorzocht worden.